Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget leveren niet de gewenste besparing op, zegt het CPB. Het kabinet wil 900 miljoen euro bezuinigen door minder mensen een PGB te geven. Voor de zomer beloofde staatssecretaris Veldhuizen van Zanten dat alle PGB'ers die zorg nodig hebben, deze ook houden. En door die belofte kan de totale bezuiniging op 0 euro uitkomen, zegt het Centraal Planbureau. Veel Poolse jongeren in Nederland zitten in de problemen. Vaak zijn ze laag opgeleid of werkloos. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP toont de problematiek aan dat de integratie van Polen niet zonder problemen verloopt. Toch heeft die groep volgens het SCP potentie, omdat ze op verschillende punten een betere uitgangspositie hebben dan niet-westerse allochtonen. Niger heeft te weinig middelen om de grens te sluiten voor de Libische kolonel Gaddafi. De Nationale Overgangsraad in Libië had Niger daarom gevraagd. De laatste dagen wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat de verdreven Libische leider naar Niger wil vluchten of dat al heeft gedaan. Gaddafi zelf heeft vannacht berichten dat hij naar het buitenland is gevlucht tegengesproken. PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Cohen wil de partij ook aanvoeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn, maar hij gaat ervan uit dat het kabinet eerder valt. De marechaussee heeft op Curaçao een Nederlander aangehouden op verdenking van drugsmokkel. De man van 31 werkt op de marinebasis Parera en hij zou cocaïne in dienstenveloppen naar Nederland hebben gestuurd. De zaak kwam aan het licht toen marinemedewerkers enveloppen die ze in de post vonden niet vertrouwden. Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe wat buien geregen. Er is weinig ruimte voor de zon. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Het wordt vandaag 18 graden. Dit was het NOS. Dit is John Sahoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. 4 kilometer bij knopen Dimmen. Dat komt door autopech. Er zijn twee rijstoken dicht. Op de A7 richting Zandam, 2 kilometer bij de afwit wormer Op de A15 richting Europoort ook 2 kilometer bij Spijkenisse.